Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. mensen die hij liet schaduwen om te voorkomen dat ze naar buiten zouden treden over zijn seksuele uitspattingen. De Britse krant The Guardian meldt dat de personen op de lijst in de gaten werden gehouden door een team van detectives en advocaten. Op de lijst staan onder meer acteurs, publicisten en geldschieters. Ze zouden iets hebben geweten van zijn seksuele intimidatie en misbruik. Mogelijk werd hun een geheimhoudingsovereenkomst en schikking aangeboden. De Zimbabwaanse legertop praat vanochtend opnieuw met de 93-jarige president Mugabe over zijn aftreden. De verwachting is dat hij aan de kant wordt gezet, vijf dagen nadat het leger de macht heeft gegrepen in het Afrikaanse land en Mugabe onder huisarrest heeft geplaatst. De hoogste militairen en Mugabe spraken elkaar vrijdag ook al, maar dat liep op niets uit. Een neef van hem zei dat Mugabe zichzelf nog steeds als de wettige president van Zimbabwe ziet... en bereid is te sterven voor wat hij ziet als de rechtvaardige zaak. Zijn eigen partij ZANU-PF is ook bijeen. Waarschijnlijk zal die hem wegsturen als partijleider. In Afghanistan zijn zeker 30 mensen uit een gevangenis van de Taliban bevrijd. Onder hen zijn vier kinderen jonger dan 12 en twee politiemensen, zeggen de autoriteiten. De bevrijdingsactie werd uitgevoerd door Afghaanse speciale eenheden met steun van buitenlandse troepen. De meeste mensen waren naar eigen zeggen vastgezet omdat ze de regering hadden geholpen of familie waren van Afghaanse politieagenten of militairen. Volgens de Taliban waren het gewone criminelen die vastzaten wegens onder meer ontvoering en beroving. Het weer, buien en zon wisselen elkaar af.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 together. There's nothing sweeter or finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. I love the winter weather so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. Goedemorgen op deze zondagochtend 19 november. De hoogste tijd voor CFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Alco Beuving. En we maken er weer iets moois van vandaag. We hebben een ruime collectie oude muziek, eh, nieuwe muziek. Ja, je moet ook wat nieuws proberen tussendoor. Hè. Maar toen ik het programma aan het voorbereiden was, toen was het echt weer. Toen dacht ik, nou, wat is er mooier dan met een winterplaatje te beginnen van Peggy Lee en eh, Benny Goodman natuurlijk. The Winter Weather. En dit kwam allemaal van het cd'tje The Complete Recordings. En 1941, 47. Nou, dat was een mooi begin natuurlijk. Maar er staat veel meer op het programma. Ik zie Toets Tielemans, ik zie Gregory Porter... ik zie Paul Consalves, Garmin Gomez, eh, Jerome Hol... Benny Sutton... Ah, Helge Snyder. Wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Eh, als je er klaar voor bent, gaan we meteen verder met het tweede nummer. Een hele eh, mooie van Toets. Winter in Madrid. Komt van een cd. Jazz in Paris. Toets, kom maar. is er een plaat uitgekomen van eh, Gregory Porter. Eh, de, de, het gaat eigenlijk over eh, Ned King Cole. En daar, Gregory Porter noemt Nat King Cole de vader die hij nooit had. Porters echte vader was immers een vluchtenfiguur in het leven van de zanger. Een man die zijn gezin uiteindelijk de rug toekeerde. In het midden van de jaren zeventig zocht de kleine Gregory dan ook verstrooiing en wijsheid in de plaatcollectie van zijn moeder, een predikant uit uh, de eh, Pentecostal Church. Eh, waar hij net King Cole ontdekte. En eh, de legendarische Amerikaanse crooner overleed al in 1965. Maar hij drukte een onuitwisbaar stempel op de mainstream pop van zijn land. En dus ook op de familie Porter. Ik stelde het net voor als mijn vader en mijn vriend vertelde Gregory daarover. Zijn muziek was cruciaal voor me en heeft me eveneens in de dood van mijn moeder helpen verwerken. Zijn moeder overleed vlak eigenlijk voordat Gregory Porter succes begon te hebben. Eh, de nieuwe cd Net King Cole and Me dient als een eerbetoon aan haar. Eh, ja, het is eigenlijk een coverplaat. En ja, de recensies zijn niet al te lovend. En het, eh, het, het, het mooiste vond ik eigenlijk wat ik in de morgen las. Een Belgische krant eh, dat dit album in het najaar uitkomt met kerst aan de horizon mag u niet verbazen. U kent dit type muziek immers. Oerromantische soulballades in een symfonische grandeur ondergedompeld... met tranige strijkers ingesmeerd... en in die mate geraffineerd geproduceerd... dat zowel uw 12 nichtje als uw nonkels, tantes en de oma... zullen zwijmelen bij zoveel zoete, weemoedige mooizingerij. Een veilig cadeautje voor onder de kerstboom wordt gezegd... Nou, luister zelf even. Dit is wel even de betere nummers, vind ik zelf hoor. Moet ik hem even opzoeken. Gregory Porter. Dit was trouwens wat volgens mij op Spirit Liquid stond. When Love Was King. Een stukje, want het is een heel lang nummer. day. Nothing more, nothing less than to give your friend your best. There's much more story that I could tell to make the hardest hearts swell. This is the story when love was king. When love was king. Do you remember when love was king? When love was king, I remember. Oh, when love was king. He ruled the land with his fist unfurled. With open arms for the world of hungry children, first he'd think to pull when love was king. He rescued souls that were lost in the sea. In drifting vessels, he would hear their plea. When love was king. before they'd sink and gave the thirsty ones a drink. He told the meek. Ja, we gaan hem langzaam eh, wegdraaien. Het is een aardige cd, als je er zeker van houdt van de soort. Zeker in deze donkere tijd van het jaar. Hoewel, vanochtend was het eigenlijk stralend zonnetje... toen ik eh, richting Zandvoort reed. Eh, de bomen mooi geel. En ja, dan zat mijn wintermuziek er even naast. Het was nog duidelijk herfst. Maar eh, ja, wie weet wordt het wel een mooie dag. Ik zou zeggen, ga erop uit en eh, geniet. Ehm, Duke Ellington, die kennen we allemaal. En wat als Duke Ellington één ding zeker wist... als hij het publiek als een dol aan het dansen wilde krijgen... dan moest hij een beroep doen op zijn vaste tenor saxofonist Paul Consalves. deze, deze man is een ja, grandioze speler... Eh, periode 1920-1974. Heeft gespeeld in de orkesten van Count Basie en Dizzy Gillespie. Maar is meest bekend geworden eh, door zijn uh, bijdrage bij Duke Ellington. En een, uit 1960 een aardig cd'tje Ellingtonia Moods and Blues. Paul Consalves. Mooie klanken van Paul Consalves. Uh, prachtig. Eh, dan eh, tijd voor iets Nederlands. Carmen Gomez, een Nederlandse zangeres. talentvolle zangeres. blond haar, blauwe ogen, maar met een naam. Gomez, ja, heeft ze toch een vader die wat uit het zuiden komt, denk ik. ja, prachtige stem. haar vermogen te intoneren en te interpreteren is echt indrukwekkend... en heeft heel veel bewondering. Heel veel cd's gemaakt inmiddels. En dit is van de cd Heaven is a State of Mind. Carmen Gomez. Heaven is a beautiful place you come to hero when your but mij heeft ze afgelopen jaar ook een cd uitgebracht. Maar dat was meer eh, blues. Eh, als we dan toch met Nederlandse artiesten bezig zijn... dan kom ik bij een van de eh, ja, gitaristen... die zich de laatste jaren in sneltreinvaart ontwikkeld hebben... tot een van de meest eigenzinnige gitaristen van zijn generatie. En dan heb ik het over Jerome Hall. Is de vaste gitarist in de Hans Dulfer en deelde het podium onder andere met Billy Cobham, Donnie Lonnie Smit, Michiel Borslap, Michiel Varenkamp... Nou, te veel om op te noemen. Eh, van zijn cd eh, Sneak Peek. Eh, laat ik een nummertje horen. Coffee on the go. En volgens mij doet hij dat met Erik Koger op de drums en Glenn Gledem op bas. Coffee to go, Jerome Hole. Het is wel wat pittiger natuurlijk, hè? maar goed, het is bijna half elf. Dus iets pittiger moet kunnen. Eh, ja, zijn gitaargeluid wordt nogal gekenmerkt door eh, een eh, stevige heavy metal sound, zou ik bijna zeggen. Deed me ook veel denken aan Jimi Hendrix, Jeroen Hole van de CD Snake Peak, Coffee on the Go. Dus veel plezier ermee. En ik zou zeggen, neem zelf een bakje. Eh, ja, duidelijk geïnspireerd door Rolling Stone, Jimi Hendrix en Led Zeppelin. En in 2012 had hij ook een aardig cd'tje gemaakt, You Will Hear It. Met Erik Koger op de drums en Harry Emery op de bas. En daar stond al een nummertje op wat ik wel toepasselijk vind voor deze tijd van het jaar. Want ik, toen ik van de week even uit het raam keek... ik woon naast een tuincentrum... toen zag ik dat alle kerstbomen alweer binnenkwamen. Dus een Christmas song moet kunnen. Ik houd beperkt tot alleen deze van Jerome Hall. zo mooi was, dan moet het toch kunnen, zou ik bijna zeggen. Een Christmas Song, uh, Jerome Hall. En eh, nou, dan ga ik toch afsluiten met het laatste stukje muziek... wat in dit drie eh, drieluikje gaat passen, zou ik bijna zeggen. Eind oktober was ik op een muziekbijeenkomstje... en daar ging het over Jimmy Meet Miles... En dat werd gespeeld door Michiel Varenkamp, Jerome Hall, Harry Emery. En dat ging over de muziek van... ja, wat zou er nou gebeurd zijn als... Uh, Miles en Jimi Hendrix elkaar ontmoet hadden. Daar, er schijnt ooit sprake geweest zijn dat ze een eh, LP zouden opnemen. Maar toen op het moment cruciaal was er, wat problemen met de drummer die veel geld vroeg. En daarna is het niet meer gelukt omdat uh, eh, Jimmy overleed. Maar hoe zou het geklonken hebben als eh, Jimi Hendrix en Miles Davis samen een plaat gemaakt hadden? Nou, Benny Sutton, een of andere man die ontzettend veel popmuziek naspeelt. Die dacht dat het zo zou klinken. Klein stukje. Het is wel wat ruiger. de, die was ook erg goed, moet ik zeggen. Echt eh, top. Ik was ervan genoten. Uh, Jeroen Hol, Erik Koger. En er was nog een, eh, iemand op de piano, maar daar ben ik even, een is de naam van ontschoten. Uh, de muziek kent hele rare vogels. En een van die rare vogels is Helge Snijder. Een buitengewone muzikant. Uh, heeft talent om ieder instrument, dat is werkelijk waar... in zeer korte tijd te leren bespelen als kind heeft hij zichzelf geleerd piano te spelen. En daarna heeft hij nog saxofoon, vibrafoon, marimba, accordeon, gitaar, viool, blokfluit, drums, trompet, hemmet, orgel, cello en contrabas leren spelen. In 2011 werd hij pianospeler van het jaar. Maar hij kan ook aardig op de sax meekomen. En dit is van zijn cd The Last Jazz, een cd uit 1987. Sophisticated Lady, Helge Schneider, Duitser. als eh, jazzmuzikant beïnvloed door artiesten als eh, Thelonious Monk, Louis Armstrong, Duke Ellington, Dave Brubeck. Daar eh, nou, heeft dus aardig wat jazzstandards gespeeld. Onder andere deze. Nou, dan gaan we weer toch een stapje naar de wat mainstream jazz. Kom ik terecht bij Diana Kroll. En die heeft ooit in 1998, 1996 was het een cd gemaakt. Een soort eerbetoon aan de muziek van Nat King Cole. En daarvoor het nummer If I Had You. Diana Kroll. I could show the world how to smile. I could be glad. All of the world a queen. if I had you by my side. I could be a queen. ode aan de eh, Nat King Cole van Diana Krall mooier dan die van uh, Gregory Porter. Hoewel die op dat, uh, die cd van Gregory Porter staat nog Miss Otis Regrets. Vond ik ook een aardig nummer. over mooie muziek gesproken, dan kom ik natuurlijk, kan ik niet om Chad Baker heen. En er is ooit een film gemaakt, Playing by the Heart. En die ging over Chad. En daar staat een mooi nummer op, gespeeld door Chris Botti, trompetist. Remembering Chad uit de gelijknamige film Playing by the Heart. thank you Chris Body, Remembering Chet. In twee uur draai ik nog iets van Chet Baker zelf. Trompet eh, de Tendres trompet uit de film Chet Baker. Maar goed, dat komt twee uur pas. Dit is muziek waar je, ja, die, die, doet je wat. Eh, muziek die je ook wat doet is muziek van Art Pepper. En daar kwam in 2014 een, eh, een nieuwe mooie opname uit van zijn bekende LP Art Pepper Meets Rhythm Section. En daarvan het nummertje Uh, you had be so nice to come home to. zonder weer even de hoogtepunten uit de geschiedenis van het jazz. Art Pepper meets the Rhythm Section in 2014 eh, opnieuw uitgebracht. Uh, eh, twee uur Stan Keaton, Raymond Scott Quintet... Metropool, Esther Phillips, eh, Champion Fulton en Scott Hamilton... Lee Morgan, The Lost Fingers, Mariska Verus, Chet Baker, Stacy Kent... Steely Dan, Clark Terry, uh, Phineas Newborn, een virtuoos op de piano... Sarah Kazarek. Nou, van alles zou ik bijna zeggen. We gaan eruit met Pink Turtle. Tot na de klok van 11 uur. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to